Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De kernfysische dienst heeft vorig jaar ingegrepen bij de kernreactor in Petten... wegens een falende veiligheidscultuur. Dat meldt de Volkskrant na onderzoek. Vorig jaar werd in een afvaltank in Petten een hoeveelheid uranium gemeten... die een spontane kettingreactie kon veroorzaken. Ook al bleek die meting achteraf niet te kloppen, toch had exploitant NRG direct de twee productielijnen van medische isotopen stil moeten leggen om het personeel te beschermen. Omdat maar één productielijn was stilgelegd, greep de toezichthouder in. Bij een ander incident had radioactiviteit uit het gebouw kunnen ontsnappen. De incidenten waren de echte reden voor het stilleggen van de kernreactor vorig jaar oktober, maar het is nooit bekendgemaakt, schrijft de krant. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft te laat gereageerd op de ebola-uitbraak in Afrika. Medewerkers waren niet competent genoeg en de onderlinge communicatie over de uitbraak liet te wensen over. Dat staat in een intern WHO-rapport dat in handen is van het Amerikaanse persbureau AP. Bronnen dicht bij de organisatie hebben tegen journalisten bevestigd dat er de eerste maanden veel misging. Enkele hulporganisaties, waaronder Artsen zonder Grenzen, trok al in april bij regionale afdelingen van de WHO aan de bel toen ze verdachte patiënten zagen. Maar die zagen de ernst van de situatie niet in en waren niet alert genoeg. Het lichaam dat gisteren door de Amerikaanse politie in een ravijn bij een voorstad van Seattle werd gevonden, is inderdaad van de vermiste actrice Misty Upham. Dat heeft de lijkschouwer in Seattle bevestigd. Volgens hem is ze al sinds 5 oktober dood. De 32-jarige Uppen was suïcidaal en werd op 6 oktober door haar familie als vermist opgegeven. Misty Uppen was onder meer bekend van rollen in de films August Osage County, Frozen River en Django Unchained.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 just wanna with the Rolling Stone. They're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. And of the rich and famous. Your first hit on you shame. Of the life, of the life, of the life we're living.